Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een variabel energiecontract of vast. Lange tijd hoefde je over die vraag niet echt na te denken... omdat er geen vast energiecontract te krijgen was. Maar nu weer wel en vanaf 1 januari gaat het prijsplafond voor gas en stroom eraf. Volgens autoriteit Consument en Markt kan een vast contract dan verstandig zijn. Bij adviesclub gaslicht.com worden ze inmiddels platgebeld. Je ziet ook eh, ja, aan de telefoon, het is eh, eh, enorm druk. De meeste mensen kiezen nu voor één jaar vast. Ehm, ik denk dat ze daarmee ja, gewoon zekerheid willen eh, ja, de komende winter. Met een vast contract betaal je een bepaalde periode hetzelfde bedrag... en ben je dus misschien goedkoper uit. Het bedrijf achter de Perisport en Actiesport is failliet. Dat heeft de rechtbank laten weten aan RTL Z. Zeven jaar geleden gingen de winkels ook al failliet... maar door een overname van een ander bedrijf konden een hoop winkels toen open blijven. Ja, wat er nu gebeurt met de winkels en het personeel is nog niet duidelijk. Een oud basisschoolleraar stond vandaag voor de rechter. De man van 45 uit het Brabantse dorp Vlijmen zou minstens 70 kinderen online hebben misbruikt, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Meester Bas deed zich voor als 14-jarig op internet. Alleen al op Snapchat had hij contact met 439 kinderen. Dus de elf kinderen die in deze zaak eh, aan het woord zijn gekomen... dat is nog maar het topje van de ijsberg. Met een van de kinderen had hij ook seks. Als het aan de officier van justitie ligt... gaat de man acht jaar de cel in. Ook is er TBS geëist. De spelers van NEC zitten vandaag vier uur in de bus... voor vijf minuten voetbal. Ze spelen, op, ze spelen het restant van de wedstrijd tegen AZ. Die werd eind oktober gestaakt... omdat NEC-spits Bas Dost op het veld in elkaar zakte. Volgens de trainer Rogier Meijer willen zijn spelers er alles aan doen... om de 2-1 voorsprong over de streep te trekken. Nou, ik heb gisteren wel even contact met hem gehad daarover. En, ehm, hij was volle overtuiging. En ik zei, ja, dat gaan we echt halen voor jou. Eh, hij zei, ja, dat gaan jullie halen. Dus dat, dat, dat speelt bij mij in ieder geval wel mee, De wedstrijd begint over een uur. En het is ook nog eens een, er is nog een ultrakorte wedstrijd vanavond. RKC Ajax moet nog 10 minuten spelen. En Ajax staat 3-2 voor. Het weer vanavond en vannacht klaart het overal op. Het kan afkoelen tot onder het vriespunt. Kans op wat gladheid ook. Morgen droog, af en toe zon en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een paar plekken loopt het behoorlijk vast in Noord-Holland op dit moment op de weg. Zoals op eh, A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file met een vertraging van drie kwartier. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Verder de A9 Amstelveen, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knoop het Velsen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Hier was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. Dan de A10 West richting Zaanstad. Voor het Koenplein staat inmiddels 17 kilometer file. Vertraging bijna een uur. De ook is dicht en dit komt door een ongeluk.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 Ragweed's rocking on the radio Free and easy down the road I go. So I keep rolling like an old man Joe. Living life like a Sunday stroll Free and easy down the road I go Free and easy down the road I go vrolijk van dit nummer. Dirks Bentley hoorde je en Free and Easy Down the Road I Go. En Down the Road We Go, ah ja ja, want het is weer zover. Dit is weer de National Radio Show. Twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. Nog één weekje en dan gaan we beginnen weer met alle kerstmuziek in de playlist te stoppen. Maar we hadden in de digitale brievenbus nog zoveel leuke muziek binnengekregen. Wat nog geen kerstgerelateerde muziek was. Dat je dat gewoon in deze playlist en deze show gaat horen. Maar nu natuurlijk is Bluegrass. Kristen Scott Benson heeft een nieuw album uit. Dat heet Pick Your Poison. Dit album produceerde zij gedeeltelijk samen met haar man Wayne... die je ook hoort op het volgende nummer. Dit is I Follow the Sun. een... Eh, e-mail. Ook deze week zat onze digitale brievenbus weer bomvol met allerlei leuke muziek. Dus gaan we heel snel weer verder met dat onderwerp. En we gaan voor de eerste keer naar Ierland. Deze meneer maakt een mix van Ierse en Amerikaanse countrymuziek. Hij heeft een nieuw album uit en een nieuwe single. Ik heb het over Noel Flynn. Dit is Another Song I Had To Write. Gonna take some miles and time between us. Before I can try to understand How could we be so close and let it all just slip right through our hands? Right now it hurts too much to find a melody to go with our goodbye. To admit this love of ours has just become another song I had to write. Dat was Noel Flynn met zijn nieuwste single. En ik zei het in het begin van de show al, we zouden niks met kerst doen. Maar ja, Noel, Noel. Noel is natuurlijk kerst op zijn Frans. Maar volgende week gaan we helemaal los hè, met de kerstmuziek. Deze week nog even rustig aan. We gaan even terug in de tijd. 1958 voor een nummer waar dan meer dan 100 verschillende versies van zijn. Maar dit is de enige echte. Wanda Jackson en Silver en Golden Needles. Een Nashville Country Classic. I don't want you long. the warm glow of your wine. You can't buy my love with money, for I never was that kind. Silver threads and golden needles can't patch up this heart of mine. faded gingham 1996 de coverversie van dit nummer uit. Want het is oorspronkelijk door B.W. Stevenson uitgebracht in 1973. Maar de heren van Brooks en Don brachten hem in 96 uit... en scoorde zelfs in 1997 er een hele mooie Grammy mee. Dat Dolly Parton hele mooie nummers schrijft en zingt, weten we allemaal. Maar dat ze van nummers van andere artiesten ook iets heel moois kan maken... bewijst het volgende nummer. Dit is Dolly's versie van In the Ghetto. As the snow flies On a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, can't you understand? as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night, in desperation, the young man he buys him a gun and he steals a car and he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And a young man dies. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. En heb ik te veel gezegd? Ik weet het, ik doe waarschijnlijk een hele hoop Elvis-fans daar niet eh, een plezier mee. Maar ik vind Dolly's versie van In the Ghetto veel mooier. We gaan naar 1963. Lester Flat en Earl Scruggs. En het themanummer van de Beverly Hill Billies. Wie kent die niet? Die show uit de jaren 60. Volgens mij ook nog een beetje begin 70, dacht ik zelfs. Dit is de Ballad of Jet Clampett. Listen to my story about a man named Jed. poor a mountaineer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food. And up through the ground come a bubbling crude. All that is black gold, Texas tea. First thing you know, old Jed's a millionaire. Kin folks said, Jed, move away from there. He said, California is the place you ought to be. So he loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is. Swimming pools, movie stars to say goodbye to Jed and all his kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heap and helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah? Lester Flat en Earl Scruggs en The Ballad of Jet Clamp uit 1963. Het themanummer van de Beverly Hillbillies wat van 1962 tot en met 1971 op de Amerikaanse televisie was. Maar later is het ook nog in Nederland uitgezonden. En ja, dat was in de jaren 70. En ja, zo antiek ben ik al. De volgende plaat is ook antiek. We gaan twee jaar verder. Na 1963 net gaan we naar 1965. Buck Owens en... I've got a tiger by the tail plain to I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. field. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. While well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Ik heb weer een digitale brievenbus inzending voor je en daarvoor blijven in Nederland. Ze bracht dit jaar haar nieuwe album, nou, wat haar nieuwe album, haar debuutalbum Face the Sun uit. Ik heb het over Elizabeth Hope en dit is haar nieuwe single Lighthouse. I could fill the ocean with my tears Luister naar Nashville met Astrid van der Kaai. Mind. De Bijbelhouser Brothers en Let Me Rest. De volgende plaat is een leuke samenwerking tussen de Nitty Gritty Dirt Band en Linda Ronstadt. En daarvoor gaan we naar 1979. Dit is een American Dream. down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican It goes so easy with that rain falling down Zoals iedere week hebben wij een Spotlight album en dus ook deze week weer. En daarvoor blijven in Nederland. Het is het debuutalbum van Katja Kruid wat op 26 november uitkwam. Katja heeft Amerikaanse roots en leerde daar dobro spelen. Na haar terugkeer naar Nederland was ze vastbesloten om verder te gaan met country en bluegrass muziek. Dat leverde haar lovende kritieken op naar optredens in het land. En nu is haar debuutalbum dus uit. Het album heet Live a Little More en je hoort de eerste twee nummers. Eerste titelnummer dus Live a Little More en daarna having my cake and eating it too.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 But suddenly I figured out that they had much to learn. And life's too short to hold back anyway. I'd rather play with the bees without getting stuck Dat waren de twee eerste nummers van ons Spotlight-album... Live a Little More van Katja Kruid. En in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. Maar nu is het tijd geworden voor Americana. Nou, deze zangeres komt uit Australië en heeft een groot voorbeeld... en dat is John Prine. En dat hoor je natuurlijk ook terug dan in haar muziek. Dit is Joe Castley en I Think I'm Losing It. Well, he comes home from work... Once sees a hot meal and a cold beer to wash it all down. But I struggle with the simple things. It's always the simple things. Lately it feels like I'm screwing up everything guess I'm a freak. I cook food for dinner, even the dog won't for life, baby. I think about you when I don't want to. Dream about your smiling face. I keep trying not to love each other satisfied. 1974 met Don Williams en We Should Be Together. Ja, in feite zijn we dan natuurlijk al met z'n allen hè? hier lekker bij de Nashville Radio Show. Ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je. Daarvoor gaan we naar Australië. De nieuwste zinger van Tanya Nickerman en ze kondigt hem zelf even aan. Hi, this is Tanya Nickerman and this is my new single, Lorraine. We know he done hurt you. We know we got you good. We all heard you scream and shout. over the neighborhood never got you. put it down. nieuwste single van Danny en Nickemin uit Australië. En dat nummer heet Lorraine. Ik heb er voor je klaarstaan. A Thousand Horses and When I Hear Your Name. En de live versie van Dijnman.